gemeente heeft gezegd dat het bommetje vol is op het plein en dat er niemand meer bij kan. Ja, waarom is het dan zo druk in Rotterdam? Dat zal ongetwijfeld wat te maken hebben met de jarige Job, koning Willem-Alexander. Hij heeft vandaag een hele tour gemaakt door de Zuid-Hollandse havenstad. En dat vond hij mooi, zei hij aan het einde van het programma. Dat ik vandaag samen met mijn familie, mijn verjaardag en ook tien jaar koningschap... met u samen in deze hele bijzondere stad mocht vieren, dat heeft mij heel veel gedaan. Heel veel dank daarvoor. Zo'n 150 vrachtwagens met Oekraïense landbouwproducten voor Nederland, zoals graan en zonnebloemolie, worden tegengehouden bij de Oekraïns-Poolse grens. Sommige chauffeurs staan er al twee weken. De wachtende chauffeurs zeggen dat ze onderhand door hun eten en drinken heen zijn. In Rotterdam zijn twee jongens van 14 en 15 op heterdaad betrapt toen ze waarschijnlijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek. Getuigen hoorden gerobbel bij het pand en belden de politie. Die pakte de jongens op nog voordat ze het ding konden laten ontploffen. Het is al langer onrustig in Rotterdam met explosies en schietpartijen. De burgemeester denkt dat het met drugshandel te maken heeft. Het weer, het blijft droog vanmiddag. Af en toe zon, maximaal 15 graden. Vanavond koelt het af en kunnen de buien vallen.